Hij zat lange tijd voor het CDA in het Europees Parlement. Als advocaat was hij medeoprichter van de vakbond voor voetballers, de VVCS. Na een conflict van het CDA over een beschuldiging van belangenverstrengeling stapte hij uit de fractie. Later kwam hij voor de LPF in de Tweede Kamer. Jim Jansen van Rij is 77 jaar geworden. In Antwerpen is het startsein gegeven voor het uitbaggeren van de Westerschelde. De haven wordt daardoor toegankelijk voor grotere schepen. Tot woede van Vlaanderen was het bagger een tijd uitgesteld door bestuurlijke problemen in Nederland, onder meer rond het onderwater zetten van de Het-Wiegepolder. Als het goed is kunnen eind dit jaar grotere schepen Antwerpen bereiken. Een aantal misverstanden over Afghanistan is uit de weg geruimd. Gisteren ontstonden irritaties in het kabinet rond een brief van de NAVO over mogelijke verlenging van de missie in de Oeroesgam. Volgens vicepremier Bos zijn de misverstanden over zijn optreden en dat van minister Verhagen uitgepraat. De inspectie voor de gezondheidszorg verbiedt met onmiddellijke ingang een groot deel van de operaties in het Atrium Medisch Centrum in Heerlen. De kwaliteit van de zorg bij ingewikkelde operaties is volgens de inspectie ondermaats. Het gebouw is 40 jaar oud en bovendien houdt de medische staf zich niet aan de regels. Vooral de richtlijnen voor hygiëne worden volgens de inspectie slecht nageleefd. Op het tennistoernooi in Rotterdam heeft de Rus Davidenko zich geplaatst voor de halve finales. Davidenko speelt morgen tegen de Zweed Söderling. De tweede halve finale gaat tussen de Serviër Djokovic en de winnaar van de partij tussen de Fransman Monfils en de Rus Yuzhny. Die spelen vanavond. Het weer. In het oosten nog wat kans op sneeuw.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 Why did you me all oh, oh, Tell me you need me. you call me on the phone? you call me on the phone? Girl, I refuse. confused with some other guy. Not like them, baby. Bridges burn. Now your turn.